Jobboot met het NOS Journaal. De staat acht zich niet aansprakelijk voor de dood van drie moslimmannen die omkwamen bij de val van Srebrenica in 1995. De staat gaat daarom in cassatie tegen een arrest van het gerechtshof in Den Haag. Dat bepaalde eerder dat de Nederlandse staat wel verantwoordelijk is. Maar volgens Defensie hadden de Verenigde Naties de controle over Dutchbat voor, tijdens en na de val van Srebrenica. De Nederlandse militairen verdedigden de enclave tegen het Bosnisch-Servische leger van generaal Mladic. Het kabinet is niet van plan excuses aan te bieden aan de slachtoffers van Q-koorts, zoals de nationale ombudsman had gevraagd. De ombudsman zei vorige week dat de burgers centraal hadden moeten staan bij de bestrijding van de epidemie en dat dat in de praktijk niet gebeurde. Staatssecretaris Bleker stelt wel 10 miljoen euro ter beschikking voor hulp aan Q-koorts patiënten. Een Egyptische rechtbank heeft bepaald dat het leger en inlichtingendiensten geen burgers mogen arresteren. Met het vonnis wordt een besluit van de interimregering ongeldig verklaard. Die bepaalde kort voor de beslissende ronde van de presidentsverkiezingen dat veiligheidstroepen burgers mogen arresteren, vastzetten en voorgeleiden bij militaire rechtbanken. groeperingen en parlementariërs hadden kritiek geuit op die beslissing. 380 kilometer zones op de snelwegen bij Amsterdam, Rotterdam en Den Haag verdwijnen volgende week maandag definitief. De maximumsnelheid gaat omhoog naar 100 km per uur. Dat schrijft minister Schultz van Hagen aan de Tweede Kamer. Het gaat om de A12 bij Den Haag, de A10 West bij Amsterdam en de A13 bij Rotterdam. De betrokken gemeenten zijn tegen de plannen, maar volgens minister Schultz zijn de extra luchtvervuiling en geluidsoverlast te verwaarlozen. Het weer, vanavond en vannacht bewolkt, ook morgen eerst bewolking en wat regen. In de middag af en toe zon, het wordt 18 graden op de Wadden tot 23 graden in het zuiden van het land. Donderdag met 25 graden wordt het zomers warm. Dit was het Dit is Johnson Hoka van de ANWB. Files van 4 kilometer of langer of met een bijzondere oorzaak in de Randstad staan onder meer de A1 richting Amsterdam. Tussen Gooimeer en Muiden-Oost 4 kilometer. A9 Diemen richting Amstelveen. Daar staat dus de knop het Hollandweg en Oudekerk aan de Amstel 5 kilometer. En richting Diemen. Daar is een ongeluk gebeurd bij de afrit Bijlmermeer. Er staat 3 kilometer en alleen de vluchtstrook is daar open. Verkeer kan ook het beste bij Knoop Holendrecht omrijden via Amsterdam over de A2, de A10 Zuid en de A1. Op de A10 Ring Amsterdam tussen Geuswad en de Koentunnel 5 kilometer richting Zaanstad. En tussen Oostop en Amstel Business Park 7 kilometer. A12 Utrecht naar Arnhem tussen Knoop het Ouderijn en Bunnik 8. En op de A13 naar Den Haag staat 4 kilometer bij Delft. Richting Rotterdam staat tussen Delft en de Afritberg Roodreis 5 kilometer. A15 Europort richting Rotterdam tussen de knooppunten Benelux en Vaanplein 4. A16 Rotterdam naar Breda tussen knooppunt Ridderkerk en Dordrecht Centrum 5. A20 Hoek van Holland richting Gouda. Voor te knooppunt de 5 kilometer. Verderop 5 kilometer bij Moordrecht. En richting Hoek van Holland staat 4 kilometer tussen knooppunt Gouwen en Nieuwekijk aan de IJssel. A28 Utrecht naar Amersfoort tussen knooppunt Rijsweert en Afrit en Dolder 4. En richting Utrecht staat 6 kilometer tussen Afrit en Dolder en knooppunt Rijsweert.